Door Almegens met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS zijn luchtaanvallen op Jemen stopt... omdat er een akkoord is gesloten met de Houthis. Ook volgens Oman, dat naar eigen zeggen bemiddelde bij de geheime onderhandelingen... is er een wapenstilstand bereikt. Vanuit de Houthis klinken tegenstrijdige reacties. Volgens Trump heeft de strijdgroep beloofd dat er geen vrachtschepen meer worden aangevallen. In ruil daarvoor stopt Amerika met de bombardementen. Wereldleiders hebben Friedrich Merz gefeliciteerd met zijn benoeming tot bondskanselier van Duitsland. De Europese commissievoorzitter von der Leyen zegt uit te kijken naar een nauwe samenwerking. De Oekraïense president Zelensky hoopt op meer Duits leiderschap in Europa en in de betrekkingen met de Verenigde Staten. Morgen gaat Merz naar Parijs voor een ontmoeting met president Macron. Die zegt de Frans-Duitse motor sterker dan ooit te willen maken. NOS-directeur Renate Eringa ziet de komende maanden af van een vergoeding voor haar werk vanwege ophef rond haar salaris. Vorige week berichtte RTL Nieuws dat Eringa ruim 28.000 euro per maand ontvangt. Dat leidde tot onrust en enkele Kamerleden spraken zich uit over de kwestie. De NOS-directeur kreeg dat topsalaris omdat ze startte als zelfstandige. Ook toen ze een vast contract kreeg, bleef ze de ruim 28.000 euro per maand krijgen. Na gesprekken met de OR en de redactiecommissies bleef er onrust. Vandaag liet Eringa weten dat ze de komende maanden geen vergoeding wil... zodat ze onderaan de streep net zoveel verdient als een vaste NOS-directeur. Femke Gerritsen heeft bij de vrouwen de derde etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De 23-jarige Nederlandse neemt ook de leiderstrui over. Gerritsen kwam in de sprint voor Marianne Vos, die gisteren de tweede etappe won.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 Ja, welkom luisteraars. En de... Eh, we gaan snel van spakt met een oudje van ABBA. getiteld One of Us. Een van ons moet al beginnen. Ik denk, nou, eh, laat ik daar maar gaan zingen. Nee hoor, het zijn twee zusjes van me. Een blonde en een donker. Mijn vader had uh, toverballen. Konden die meiden zingen hè, vanaf maar. Ah, die mannen ook hoor. você. hebben genoeg ook eh, rustige nummertjes opgenomen. Dit was er een van One of Us. We gaan eh, het kaarsje aansteken.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 Kunnen kunnen eruit, luisteraars. Heeft u het weekend, eh, heeft u het leuk gehad met het eh, eh, bevrijdingsfeest? En ja, misschien wel iets minder leuk met de dodenherdenking. Dat is natuurlijk wel een trieste zaak. Daar sta je stil bij alle mensen die zijn overleden tijdens de Tweede Wereldoorlog. is een nationale herdenking, veel oproer. Vanwege het feit dat er ook alternatieve bedenkingen of herdenkingen werden georganiseerd. Maar in elk geval eh, een beetje respect naar elkaar. Dan, eh, dan schiet al een op, hè. Ik heb uh, bereid gevonden om ons bij te, uh, ja, erbij te steunen, zeg maar. Met een zeer mooie melodie. Only Time. muziek om eh, lekker bij weg te dromen. en ja met Only Time. No matter what u doet vanavond, maakt me allemaal niks uit. Je mag lekker op de bank eh, hangen met een wijntje en een eh, blokje kaas.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 moment allemaal niet uit. Nou, maakt mij wel uit hoor. Vooral eh, wat het volgende nummer is. En eh, ik heb een, uh, ja, een stiekeme affaire luisteraars met een, dame. En die heet Mrs. Robinson. Niks verklappen hoor. de Ja, luisteraars, ik speel nog nog een enkele keer thuis op, eh, op mijn computer. Het kaartspel Solitaire. Nou, het wordt prachtig bezongen door Karen Carpenter. There was a man En Carpenter. Wat jammer dat die vrouw niet meer onder ons is. Prachtige band, de Carpenters. En eh, ze kon nog fantastisch drummen ook. En dat spreekt mij natuurlijk aan, omdat ik dat zelf al eh, sinds mijn, eh, nou, pakweg mijn twaalfde jaar doe. Nog wel eens doe trouwens. Dus dat is een hele tijd, luisteraars. Ik ga niet verklappen hoe, want anders dan, dan weet u precies hoe oud ik ben. Nou ja, ze zeggen tegen mij altijd, duif, zo oud als je eruit ziet, word je niet.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 Soon I'm gonna see that love look in her eyes. Well, I'm a hoot and a holler away from die zouden de tijd wel in een flesje willen stoppen. Nou, Jim Croce die had daar al ideeën over en die zong er ook over.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 Breed Again. En we gaan verder met eh, I'll Make Love To You van Boys To Men. We gaan alweer eh, aardig naar klok van 11 uur, luisteraars. Maar we hebben nog een paar nummers en daarna ben ik nog een vol bij weer terug. U luistert nog altijd, luisteraars, naar Tussen App en Vloed bij Radio Zandvoort. stay I Make Love To You, voice to Men was dat, luisteraars. Songbird. Wie kan wat mooier zingen dan Eva Cassidy? Eva Cassidy met Songbird. Ik wou zeggen, we gaan een instrumentaaltje doen van de Carpenters... maar dit is geen instrumentaaltje, dus dat moet ik even herstellen, luisteraars. Want we hebben niet zo lang meer. We hebben nog een eh, kleine twee minuten en dan komt het niet als voorbij. Dus eh, dan is een instrumentaaltje mooi om uit te spelen, noemen ze dat.